van der Linde met het NOS-journaal. Het halve bestuur van medicijnmaker Novo Nordisk is opgestapt. Het gebeurde onder druk van de groot aandeelhouder van het bedrijf, de Novo Nordisk Foundation. Die wil nieuwe leden in de Raad van Commissarissen... nadat eerder ook het dagelijks bestuur op de schop ging. Het Deense Novo Nordisk is een van de grootste bedrijven in Europa... en vooral bekend van afslankmiddelen zoals Ozempic. Het bedrijf kampt met concurrentie uit de Verenigde Staten... schrapte al duizenden banen en gaf in juli een winstwaarschuwing af. Kleine en nieuwe zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hebben de papieren van hun personeel vaak niet op orde. Ruim 80% van de bedrijven maakt fouten met de verklaringen omtrent gedrag, de VOG's. Dat blijkt uit een steekproef van de inspectie. De verplichte verklaringen ontbraken, waren verlopen of waren te laat aangevraagd. Volgens de inspectie willen de werkgevers het wel goed doen... maar ontbreekt het vaak aan controles of interne afspraken hierover. Medeoprichter Nico Kofferman van de Partij voor de Dieren zegt het lidmaatschap op. Senator Kofferman zegt tegen NRC dat hij zich niet meer kan vinden in de koers van de partij. Volgens hem staan de dieren niet meer op één. Kofferman blijft nu partijloos Eerste Kamerlid. Op korte termijn komt er geen ontmoeting tussen de presidenten Trump en Poetin. Volgens het Witte Huis zijn er nu geen plannen, hoewel de Amerikaanse president eerder nog aankondigde dat hij Poetin zou gaan ontmoeten in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Of die afspraak wordt uitgesteld of helemaal van de baan is, is niet bekend. Het weer, er trekken nog enkele buien over het land bij zo'n 15 graden. Ook vanavond en vannacht kan het regenen. Morgen zijn er minder buien, dan is er ook ruimte voor de zon. Vanaf donderdag volgt een wisselvallige periode met regen en wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... heb je nu 5 minuten vertraging tussen Aalsmeer en Amstelveen door een ongeluk.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 Maar ook Amerikaanse verhalen en de Texaanse honky-tonks. Zet je schrap voor eerlijke verhalen, swingende fiddlepartijen en snijdende pedalsteel. Singer-songwriter Lonnie Spiker droeg met Keystone Cole een ode op aan het harde leven van mijnwerkers in Pennsylvania. Het nummer roept beelden op van grauwe mijnen veerkracht en de traditionele verbondenheid van familie en gemeenschap.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 He had a bad leg, but a sailor's heart, though he never went to sea. His brothers, cousins, and all his friends became enlisted soldiers then. He tried but failed to serve with them till 1943. He took a job to help the cause, welding the tools of war. He had a son, then came the twins, and by the 50s there were four. Named after men who didn't survive, a good way to keep their memory alive lest we forget as the years go by what all that loss was for. sets, the old man faces west and reflected in his eyes. The beauty of the Rockies, and my father starts to cry. My tears are for those boys who fell over there in that living hell and they never saw what I see now. They never left the Maritimes. kern van de Good Brothers bestaat uit de broers Brian, Bruce en Larry uit Ontario. Al sinds begin jaren 70 brengt deze formatie een kruising tussen country, bluegrass en folk. Met een onmiskenbaar Canadese klank. Ze wonnen acht jaren prij de prestigieuze Juno Award als beste countrygroep en stonden op podia van Toronto tot Amsterdam. Hun doorleefde samenzang, mandoline, dobro en banjo-spel zijn het handelsmerk zoals we horen in Canaan's Happy Land en A Beautiful Life, ontleend aan hun gospel geïnspireerde repertoire. evening song. Life's evening song. Yes, ain't can more days. soul. Life's evening sun. Life's evening It's sinking low. It's sinking low. more days. And I must go, I must go to meet the deed, to meet the that I have done. That I have done. Where there will be no setting sun. sun. It's taking long. It's taking long. A few more days, and I must go. Must go To meet the deeds that I have done. Where they will be, no setting sun. Life's evening sun. Life's evening sun. It's sinking low. It's sinking low. Five few more days. Dit is het favoriete album van de maand. Hayon Uwashita is een speels eerbetoon aan de bergen en rivieren van de zuidelijke Verenigde Staten. Naast zijn doorleefde stem voegen subtiele fiddle en pedalsteel extra karakter toe. Dylan Earl maakt muziek die klinkt als een roadtrip door het diepe zuiden met altijd een knipoog naar de traditie. place where my problems couldn't bother. I took a smoke from the ditch in the holler. Climbed a crack top of rocky razorback ridge. myself on the edge of nowhere. I tell the joke, but you'd had to be there. My auntie's love, lolly sure look fool. There's just no place I'd rather waste my afternoons than high on Washington. decisions. I'm pretty good in poor conditions where I don't ever have to ask permission to be. And the further I drift, the more frequent I dream. When the levee breaks, the mountains scream. It brings me close to the place I'd rather Kimmy Rhodes werkte samen met Willie Nelson en Townes van Zandt. En haar stem wordt vaak vergeleken met Emmylou Harris. Corner of the Bar is een sfeervol levenslied over herinnering en verlangen. De tekst schetst een avond vol mijmeringen, waarbij het verleden en heden in elkaar overlopen, bij een glaasje op het hoekje van de bar. can see all van mijn passies is altijd uptempo rock'n'roll honky-tonk piano spelen geweest. Het schrijven van een origineel nummer, If the Phone Ain't Ringing, It's Me, waarin die speelstijl tot zijn recht komt, was een enorm leuk moment voor me. Aldus Jacob Tolliver. your floor versie van het door Merle Haggard beroemd gemaakte When My Blue Moon Turns to Gold Again klinkt fris. Toch kan ik me niet onttrekken aan het idee dat deze cover tot stand is gekomen door het gebruik van kunstmatige intelligentie. Vraag blijft of je deze ontwikkeling toejuicht en wie zangeres Country Angel daadwerkelijk is. sweetest stories ever told. And in my dreams they live again, sweetheart. And my blue moon again has turned to gold. gold again. When the rainbow turns the clouds. Als een van de jonge opvallende stemmen uit Nashville brengt Lauren Watkins een mix van kwetsbaarheid en zelfvertrouwen. I Was Fine, Before I Met You, afkomstig van haar album In a Perfect World, bewijst haar kwaliteit als verhalenvertelster, die moderne relaties fileert met scherpe teksten en weemoedige hoeks. Real Country She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing, proud to steal anything she sees. You will start out standing, proud to steal anything she sees. But you will wind up peeking through her keyhole down upon your knees. She wears an Egyptian ring, sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring that sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector Flatlanders bestaande uit Joe Ely, Jimmy Dale Gilmore en Butch Hancock zijn een Texaanse supergroep die folk, country en poëzie verbindt. Ze worden gezien als pioniers van alternatieve country en maakten grote indruk met hun pure samenzang en scherpzinnige teksten. Hun uitvoeringen van nummers als She Belongs to Me, Mobile Blue en Give My Love to Rose zijn intiem, diep ontroerend en laat hun invloed op de Texas muziek zien horen.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 Luke Bell, die in 2022 veel te jong overleed, was een originele country outlaw. Zijn muziek echoot het geluid van de jaren 70, beïnvloed door Haggard en Jerry Jeff Walker. Maar dan met een scherp, modern randje. Black Crows is een ingetogen pareltje dat zijn unieke stem en tragische levensverhaal weerspiegelt. circle inside. Lord, I may never be the same. Some fellas roll a seven, some fellas roll a bust. Me, I like to roll with my luck. Take a swing, take a swing, see what she brings. Gamble broken glass Australische zangeres Clelia Adams heeft haar sporen verdiend in bluegrass, country en western swing. Down the Line laat haar affiniteit met Amerikaanse rootsmuziek horen. Met rake observaties, heldere zang en een duidelijke liefde voor klassieke storytelling. The winds of change have blown to town what's been pendulum swings from side to side. Who knows what's coming on down the line? Sometimes you just get way too much of crazy people's messed up stuff. Sometimes you find you lose your mind, then find it further on one you love. His name shines in the stars. Spotlight. Spotlight. trying to make my own way. It's not always black and white, there's shades of gray. I strive in my mind to keep doubt at bay. But since you've been gone, it's day by day. The other path is dire, steep and rocky climb. With only a real can to keep me in line rise until I can see that other road below. When I reach the peak, I'll be casting shadows. Mama, I've been trying to make my own way. It's not always black and white, there's shades of gray. I strive in my mind to keep doubt at bay. But since you've been gone, it's day by day been gone, day. Mama, I've been trying. Singer-songwriter Nolan McKelvey brengt reflectie en optimisme in Mama, I've been trying. Een ode aan familiebanden. Samen met Mandy Fair, bekend van de Shook Twins, zingt zij Anam Kara, een Ierse uitdrukking voor zielsvriend. Twee nummers van zijn album How Small We Are, die kwetsbaarheid, verbinding en hoop op een authentieke manier verwoorden. It's not Crossroads, Kees de Haan. Chris St. John sluit af met het gevoelige An Irish Goodbye. Een ingetogen song waarmee ik deze aflevering op waardige wijze afsluit. Dit was de tweede uur van deze aflevering, met country en roots in al hun facetten. Van Canadees vakmanschap tot Texaanse swing, van Australische weemoed tot Amerikaanse bluegrass. Volgende week ben ik er weer met nieuwe verhalen, klassieke stemmen en frisse verrassingen. Blijf luisteren en tot dan. Keep it country. County Sligo in a town by the sea. I thought she'd never leave I thought she'd stay with me I'll never forget the way she looked with the sadness in her eyes When she left she turned and walked away Not a word was an Irish goodbye Years later of Dunlow and sailed upon Loch She's lovely and her beauty's bold as Irish summer skies. As days get short and nights grow cold, it's foretold these Irish goodbyes. An Irish goodbye is when you slip away without saying the Shannon It's there we raised our three She told me times were hard When she left Silent I'll never forget the way she looked Or the sadness in Dit her eyes.